Clemens Peters met het NOS Journaal. De militaire tak van Hamas heeft gezegd dat Israël geen gijzelaars terugkrijgt... tenzij er wordt onderhandeld over een ruil met Palestijnse gevangenen in Israël. Israël zal de gijzelaars niet terugkrijgen met geweld... zegt een woordvoerder tegen de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Volgens de Israëlische premier Netanyahu houdt Hamas nog steeds 117 mensen vast. En ook zou Hamas de lichamen van 20 dode gijzelaars hebben. Hoe zij zijn omgekomen is onduidelijk. In Argentinië is de nieuwe president Javier Milei beëdigd. In zijn eerste toespraak zei hij dat het land er nog nooit eerder zo slecht aan toe was. En dat een schoktherapie nodig is om Argentinië economisch gezond te maken. Volgens Milei dreigt er hyperinflatie in Argentinië. En zal hij er alles aan doen om dat te voorkomen. Zo wil hij misschien de Amerikaanse dollar invoeren en de peso afschaffen. In het zuiden van het Verenigd Koninkrijk is de schedel van een pliosaurus gevonden. Dit prehistorische roofdier leefde zo'n 150 miljoen jaar geleden en kon wel 10 tot 12 meter lang worden. De pleosaurus zwom met vier flippers en had twee keer de bijtkracht van een zoutwaterkrokodil. Die schedel die nu is gevonden is 2 meter lang en heeft 130 tanden. De kop zat verstopt in de kliffen van Dorset en werd gevonden door een strandwandelaar. Volgens de onderzoekers is het goed mogelijk dat er nog meer botten van het zeemonster in de kliffen verstopt zitten. Vitesse heeft in de eredivisie voor het eerst dit seizoen thuis gewonnen. De Arnhemmers versloegen Heracles met 2-0... waardoor een gat van drie punten is geslagen met de nummer laatst van de ranglijst Volendam. FC Utrecht won vandaag van Go Ahead Eagles. In Deventer werd het 2-0 door doelpunten van Jensen en Ramselaar. De wedstrijd Fortuna Sittard tegen RKC Waalwijk werd vlak voor tijd beslist in het voordeel van de Limburgers. Er werd 1-0 door een doelpunt van Noslin. Het weer de hele nacht nog kans op een buitje. De minima liggen tussen de 7 en 9 graden. Ook morgenochtend verspreidt over het land nog wat buien. In de loop van de middag wordt het droog en dan is er wat ruimte voor de zon. Het wordt 9 tot 11 graden.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 Don't build me up just to let me down, just to let me down, down, down. don't mess with my head. Don't tell me you're falling when your feet still on the ledge. I'm all out of breath, baby. Don't run me round and round.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 the things I didn't say. I chose a life that took me away from you. And I will be forever blue. When you wake up tomorrow, and I'm no longer. about me And all the many times you cried And wherever you may wander May good fortune be your guide.